4 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Tijdens de jaarwisseling een vuurwerkvrije zone in. Uit onderzoek van het AD blijkt dat zeker 56 gemeenten zo'n verbod instellen... tegenover 33 vorig jaar. Grotere gemeenten zoals Groningen, Amersfoort en Alkmaar... stellen dit jaar voor het eerst zo'n zone in. Bijna alle gemeenten die vorig jaar ook al een vuurwerkvrij gebied hadden ingesteld... doen dat dit jaar opnieuw. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt tegen de krant dat de tolerantie voor vuurwerk steeds meer verdwijnt, omdat er elk jaar gewonden vallen. Turkije heeft twee journalisten opgepakt van de krant Cumhuriyet, die kritisch over de Turkse regering schrijft. De hoofdredacteur en de Ankara-correspondent van de krant worden beschuldigd van spionage en het onthullen van staatsgeheimen. Aanleiding voor de arrestaties is een artikel dat in mei werd gepubliceerd. Op foto's waren Turkse vrachtwagens te zien waar volgens de krant munitie en wapens in lagen voor opstandelingen in Syrië. Turkije heeft altijd tegengesproken dat het Syrische rebellen wapens geeft. In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben meer dan een miljoen kinderen dringend humanitaire hulp nodig. VN-organisatie UNICEF waarschuwt daarvoor en zegt dat de burgeroorlog tussen christenen en moslims in het land ernstige gevolgen heeft voor de kinderen. Bijna de helft van alle kinderen onder de vijf jaar is ondervoed. UNICEF zegt dat het door de gevechten moeilijk is de kinderen te bereiken. In Washington is een man met een Amerikaanse vlag over zijn schouders over het hek van het Witte Huis geklommen. Het is al de derde keer dit jaar dat iemand zo op het terrein van president Obama weet te komen. De veiligheidsdiensten hebben de man snel opgepakt, hij wordt vervolgd. Obama was op het moment dat de man over het hek klom thuis. Hij vierde in het Witte Huis met zijn familie Thanksgiving Day. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daardoor kan het lokaal glad zijn. In het westen meer bewolking en daar is de kans op gladheid kleiner. Overdag kans op een bui, alleen in het oosten kans op wat zon. Het wordt 6 tot 9 graden.